7 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De FNV wil dat de inspectie ingrijpt bij de overslagbedrijven van Stijnweg Handelsveem in Moerdijk en Rotterdam. Daar zijn de afgelopen twee jaar vier werknemers omgekomen bij een ongeluk op het werk. En gisteren overleed weer een man aan verwondingen na een ongeluk. Drie advocaten hebben aangifte gedaan van schending van het ambtsgeheim door het Openbaar Ministerie of door de Nationale Politie. Het Parool heeft woensdag gegevens gepubliceerd uit verklaringen van de kroongetuigen in het liquidatieproces. Volgens de advocaten van drie verdachten in het onderzoek naar de groep rond Ridouan T. kunnen die alleen van het OM of de recherche afkomstig zijn. Minister Grapperhaus komt met een campagne om minderjarige meisjes die op internet hulp zoeken voor eetproblemen te waarschuwen voor mannelijke coaches met verkeerde bedoelingen. Die mannen bieden zich aan als coach, maar zijn uit op seks. Minister van Sociale Zaken Koolmees wil opnieuw onderhandelen over een pensioenakkoord. Vorig jaar liepen de onderhandelingen stuk. De vakbonden vonden dat het kabinet niet genoeg deed om de AOW-leeftijd minder snel te laten stijgen. Vakbond FNV wil wel weer met de minister in gesprek. In Soedan heeft het leger acties aangekondigd tegen demonstranten voor een burgerregering, die al weken duren. Ook is de Arabische nieuwszender Al Jazeera verboden. De militairen zetten vorige maand dictator Bashir af. Er zou een overgangsraad komen, maar de militairen lijken nu toch op de macht uit. En Colombiaan Chavez heeft de 19e etappe van de Ronde van Italië gewonnen. De Ecuadoriaan Carapaz houdt de leiding. Hoogst geplaatste Nederlander is nog steeds Bauke Mollema op de vijfde plaats. Morgen is de laatste bergrit en zondag eindigt de Giro met een tijdrit. Het weer droog, vannacht ongeveer 12 graden. Morgen ook droog en vrij zonnig, temperaturen van 23 tot 27 graden. En zondag nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.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 To sound. Thank you. day. day, day. evening, I'm John Glad. Thank you for joining us for Happy Headline News from HTVI. A new energy source has been engineered by Swedish Industrial. According to European authorities, this new energy source will not pollute the air or the water and will replace oil and nuclear power within one year. We celebrate today 15 years of worldwide peace. Therefore, the Nobel Prize for Peace will no longer be given final results for the American president election, African American Senator Julia Crown is elected with a vast majority of 98%. A lucky UCLA student has discovered a cure for both AIDS and cancer today. FDA and lab industries announced that the cure would be available worldwide as soon as next week and for free. No murder or sexual abuse reported today, no fatal car crash, and no airplane attack. One last look at the weather forecast and temperature from around the world. The sun is shining everywhere and temperature are just right for everyone. Log on to our website at www.htvi.com for more happy news. Thank you for joining us. It was John Glad for HDVI. hours a day. Coming to the air. We can't wait to hold you and rock you to sleep in your rocking chair. first night of September, love was changing the minds of pretenders while chasing the clouds away. ook op internet. www.zfmzandvoort.nl what they say. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Malta to bigger hotel. In the morning I go down to eat a breakfast. I tell a waitress I want two pieces of toast. She brings me only one piece. I tell her I want two pieces. She say go to the toilet. I say you don't understand. I wanna do piss on my plate. She say you better no piss on the plate. You son of a bitch. I don't even know the lady and she calling me a son of a bitch. Son of a bitch. I don't need this. eat at a bigger restaurant. The waitress brings me a spoon and a knife, but no fork. I tell her I want the fork. She tell me everyone you want a fork. I tell her you no understand, I want a fork on the table. She say you better not fuck on the table, you son of a bitch. I don't even know the lady and she calling me a son of a bitch, a son of a bitch. I don't need this. in a hotel and there is no sheets on a bed. Call the manager and tell him I want a sheet. He tell me to go to the toilet. I say you don't understand. I want a sheet on my bed. He say you better not sheet on my bed, you son of a bitch. I go to the checkout and the man at the desk say peace on you. I say peace on you too, you son of a bitch.